Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Experimenteren met meer publiek bij voetbalwedstrijden is geen goed idee. Dat zegt minister De Jonge. We zien namelijk gewoon de besmettingen oplopen. En met name in de drie grote steden zien we die besmettingen oplopen. En dat is dan niet de situatie om te zeggen, nou, eh, zullen we anders eh, afwijken van de lijn. Dat, dat moeten we denk ik niet doen. Gisteren zei de baas van de Eredivisie dat hij in oktober proeven wil met meer toeschouwers. Zo zouden fans in sommige stadions op minder dan anderhalve meter van elkaar kunnen zitten met een mondkapje op. Minister De Jonge zegt dat zulke experimenten iets voor later zijn. Aquasi krijgt geen straf voor een opmerking die hij op de Dam maakte tijdens een Black Lives Matter demonstratie. Hij zei toen dat hij Zwarte Piet hoogstpersoonlijk in zijn gezicht zou trappen als hij er eentje ziet. Dat is opruiend en strafbaar volgens het OM, maar omdat Aquasi afstand neemt van zijn uitspraak krijgt hij geen straf. Ruim 300 mensen met aardbevingsschade krijgen een nieuw huis. Het gaat om mensen uit Delfzijl in het noordoosten van Groningen. Verderop in Delfzijl kregen ze anderhalf jaar geleden al zulk nieuws. Daar gaan ruim 500 huizen tegen de vlakte die schade hebben door de aardbevingen. En ook in Appingedam worden 300 huizen opnieuw opgebouwd. En als je nog op zoek bent naar een borrelplek, is dit misschien wel iets voor je. Een man uit het Brabantse plaatsje Overloon is ernstig ziek en zou 2020 niet eens halen. Maar hij leeft nog steeds en dus geeft hij iedere week een afscheidsborrel. Maar hier is altijd eh, volk als ik uh, dat heb. dat vind ik wel fijn. En, en ze kunnen zeggen thuis, eh, ik moet even naar Kees toe. Want ja, dan vindt de vrouw of de, of de man het goed. Hè? Zijn afscheidsborrels zijn druk bezocht en dat is niet zomaar zo. Kees heeft veel voor het dorpje gedaan. Hij vindt het maar gek dat hij nog steeds leeft. Maar ook vanavond organiseert hij gewoon weer een afscheidsborrel. Het weer dan nog, het is nu zonnig en 20 tot 24 graden. Maar vanavond blijft het droog, kan vannacht wel wat mist ontstaan en het koelt af tot een graad of 9. En het weekend is het wat vaker grijs en ietsje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en West. Daar rijdt het langzaam richting Zaanstad door een ongeluk. Tussen Knoop Amstel en Osdorp is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Better let me go the day you need me. So bitch, me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop keep a Glockin' when I ride in the Suburban. So codeine had a young nigga swerving.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 Tu gato dice que es real, pero él te miente. De ser real es ser real hasta la muerte y ya tan Si esos labios ahí abajo tan jugoso. Baby, hoy la noche es de nosotros. Y ese tontito en mi boca está chicloso. Que eh, nos perdone la vida en Jesucristo. Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito. Baby, no me compares porque yo nunca compito. Me voy no se va a atrapar la rincón margarito. Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte, morderte y lamberte. a tu parte, hablándote al oído Sería Te pero en el sexo tú eres mía, yeah, yeah. Una noche tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Hoy la noche tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida. Te toqué y me decida Pa' hay que este mundo te por vida. Dejemos que la luna hoy decida. Porque nosotros estamos arrebatados. Y tú bien bella calla, yo lo he notado. El gato tuyo siempre coge esto prestado. Y yo 40 mil pies en el jet Pero Tú eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper. Ella se lo traga y me lo escupe. Tú quieres comerme, yo siempre lo supe. Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper compró un baby Dolce Gucci. Pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Tírame que location, espérame en la entrada. Que te compré un baby doll Gucci. Pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Envíame que location, espérame en la entrada tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Uh, la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga.